Kees met het NOS-journaal. heeft aangevallen, heeft zes maanden cel gekregen, waarvan twee voorwaardelijk. Verder moet hij een kuur volgen om van zijn alcoholprobleem af te komen. En hij moet na zijn vrijlating zich iedere keer melden bij de politie als Ajax, AZ of het Nederlands elftal een wedstrijd spelen. Dat was de uitspraak van de rechter in een snelrechtprocedure. De straf is milder dan de eis van het OM dat een langere straf had gevraagd. De wedstrijd AZ-Ajax werd 21 december stilgelegd nadat Wesley van Wee de keeper van de Alkmaarders aanviel. Een Russische kernonderzeeër is tijdens onderhoudswerkzaamheden in Moermansk in, brand gevlogen. Volgens de autoriteiten is er geen straling vrijgekomen. De onderzeeër lag in een dok toen de brand uitbrak. Meteen werd de kernreactor aan boord afgesloten. Volgens een boordvoerder hield de onderhoudsmonteur zich niet aan de veiligheidsvoorschriften. De supermarkten hebben in de week voor de kerst een recordomzet geboekt van 825 miljoen euro. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel hebben supermarkten nog nooit zo goed gedraaid rond de kerstdagen. Het oude record van 751 miljoen euro stamt uit 2006. De supermarkten profiteerden ervan dat kerst in een weekend viel. De brancheorganisatie verwacht morgen en overmorgen ook een topdrukte in de supermarkten. Omdat oudjaar op een zaterdag valt, denkt het bureau dat veel mensen een uitgebreid diner zullen maken. Op het NK Sprint in Heerenveen leidt Hein Otterspeer na één dag het algemeen klassement bij de mannen. Hij heeft een honderdste seconde voorsprong op Stefan Groothuis. Sjoerd de Vries is derde. Otterspeer won de eerste 1000 meter. Een van de favorieten voor een hoge klassering, Kjeld Nuis, kwam op de 500 meter ten val. Bij de vrouwen leidt Margot Boer voor Irene Wust en Annette Gerritsen. Het weer vanavond op veel plaatsen buien met kans op hagel en onweer. Bij een matige tot harde westenwind daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden. Morgen eerst nog af en toe regen, daarna droog en ook nu en dan zon.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 <laughs> True. Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Ze streef voor haar hutte van bonen en leid. Zijn hand leidt op haar schutte, hij wil mij kwaad en heid. Uit hier haast 1500 verrode maatschappij. Ze leiden net onder, ze vielen er is vaak voor kinderen, hij maakt soms ook oorlogspaard.